NOS-journaal. De autoriteit Financiële Markten vindt dat Nederland zicht moeten krijgen in hun pensioen. De financiële waakhond zegt dat Nederlanders veel te optimistisch zijn. Daarom zou bijvoorbeeld de site mijnpensioenoverzicht.nl moeten worden verbeterd. Nu kunnen alleen gegevens worden opgevraagd, maar de AFM vindt dat bezoekers hun uitgavenpatroon moeten kunnen vergelijken met hun latere pensioen. Ook zou er een kantoor moeten komen waar mensen naartoe kunnen gaan om persoonlijk te worden geholpen. Het ministerie van Sociale Zaken bekijkt de aanbevelingen. Bij Netcar in Born voeren morgen honderden werknemers en FNV-bondgenoten actie. Ze eisen dat Mitsubishi-topman Haranari, die morgen Netcar bezoekt, meewerkt aan mogelijke alternatieven om werk te behouden. FNV-bondgenoten wil zo snel mogelijk een gesprek met minister Verhagen over de sluiting van Netcar. De bond hoopt dat de minister vanuit het kabinet meer druk kan zetten om toch zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. De militaire machthebbers in Egypte hebben de inschrijving voor de presidentsverkiezingen vervroegd. Kandidaten kunnen zich al vanaf 10 maart registreren in plaats van 10 april. De militaire raad komt daarmee tegemoet aan de betogers in Egypte. Die eisen dat het regime eerder een deel van zijn macht inlevert. De presidentsverkiezingen worden waarschijnlijk in juni gehouden. De planeet Mars had miljarden jaren geleden een grote oceaan. Onderzoekers van de ESA zeggen dat de satelliet Mars Express sporen heeft gevonden diep onder het Marsoppervlak. Vermoedelijk is de oceaan 3 miljard, 3 miljard jaar geleden ontstaan door de inslag van een meteoriet. Daardoor zou ijs aan de oppervlakte zijn gekomen en gesmolten. De oceaan is waarschijnlijk binnen een miljoen jaar weer verdwenen en dat was te kort voor het ontstaan van leven. Waar het water is gebleven is niet duidelijk. Mogelijk is de oceaan bevroren of diep onder de oppervlakte verdwenen of hij is verdampt. Het weer, meest helder in het noordwesten bewolkt en mogelijk wat sneeuw. Vannacht min 8 tot min 15, lokaal min 20. Morgen bewolkt in het noorden soms wat sneeuw bij min 5. Dit was het NOS Journal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel geflitst op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. En op de A4 wordt vandaag geflitst tussen Amsterdam en Den Haag. Maar ook op andere wegen kan geflitst worden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.